De EU-leiders namen wel een verklaring aan dat de backstop zo kort mogelijk zal duren zodat de Britten niet onnodig lang afhankelijk blijven van de EU. In de Zuid-Duitse stad Neurenberg zoekt de politie naar een man... die gisteravond op straat drie vrouwen heeft neergestoken. De eerste slachtoffer was een vrouw van 56... die in haar bovenlichaam werd geraakt. En een paar uur later stak een man in op een vrouw van 26 en van 34. Ze zijn allebei levensgevaarlijk gewond. De dader is nog niet gevonden. De provincie Utrecht krijgt vanaf 1 januari geen voorschotten meer van het Rijk. Het gaat om zo'n 4 miljoen euro per week, meldt RTV Utrecht. De provincie heeft zijn jaarrekening over 2017 nog niet ingeleverd. Een accountant onderzoekt de chaos rond de aanleg van de Uithoflijn... en zolang dat niet is afgerond kan de balans niet worden opgemaakt. Het besluit betekent dat de provincie Utrecht moet interen op zijn reserves. Op bijna 900 scholen dragen docenten en leerlingen vandaag paarse kleding, want het is Paarse Vrijdag. Een actiedag voor de gelijkheid van LHBT'ers. De scholieren vinden dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie hij is, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Op veel scholen wordt ook les gegeven over gendergelijkheid en seksuele diversiteit. En Tilburg wil zijn carnavalstradities gaan veranderen... en ook vrouwen toelaten in officiële carnavalsfuncties. Drie vrouwelijke raadsleden uit Tilburg hebben daar het initiatief toegenomen. Tot nu toe waren de functies voorbehouden aan mannen. Als eerste stap worden de statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd.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 Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij. Toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond Genaagd aan de grond, je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. ik in het huis weer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou.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 I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you. childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...